Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het oosten van Oekraïne wordt zwaar gevochten om de stad Pokrovsk. President Zelensky noemt de situatie moeilijk. Om de stad wordt al maanden gevochten... maar Russische troepen hebben nu de Oekraïnse verdedigingslinies omzeild... en zijn de stad binnengetrokken. De bevolking van Pokrovsk is vorig jaar zomer al grotendeels geëvacueerd. In de verkiezingsuitzending van het NOS Jeugdjournaal hebben de lijsttrekkers erkend dat er te veel wordt geruzied in de Tweede Kamer. Het is wel terecht dat we op onze kop krijgen, zei VVD-leider Jessel Gus. D66-leider Jette zei dat hij alles begonnen om het beter te doen. NSC-oprichter Pieter Omtzigt zegt dat de idealen van zijn partij nog recht overeind staan. Sinds zijn vertrek uit de politiek gaat het slecht met de partij... die uit de Tweede Kamer dreigt te verdwijnen. Omtzigt schrijft op X dat de plannen van NSC nog net zo relevant zijn als twee jaar geleden... en dat hij daarom op NSC gaat stemmen. De orkaan Melissa in het Caribisch gebied groeit waarschijnlijk uit tot eentje van de zwaarste categorie. Op Haiti en de Dominicaanse Republiek vielen al vier doden door de orkaan. Melissa trekt nu langzaam verder naar Jamaica. Er worden windsnelheden van meer dan 200 km per uur verwacht en grote hoeveelheden regen. Max Verstappen is bij de Grand Prix van Mexico als derde geëindigd. In de voorlaatste ronde wilde hij Ferrari-coureur Leclerc nog voorbij gaan om tweede te worden. Maar door een virtual safety car kon dat niet. De zege ging naar McLaren-coureur Lando Norris... die de hele race onbedreigd voorop reed... en nu met één punt verschil de leiding neemt in het WK-klassement. Zijn teamgenoot Piastri kwam als vijfde over de finish... en staat nu tweede, gevolgd door Verstappen. Het weer. De regen trekt richting het oosten, maar vannacht volgen weer buien. Minima tussen 6 en 10 graden. Ook morgen stevige buien met lokaal hagel en onweer.